met het NOS-journaal. Frankrijk moet de beschuldigingen aan het adres van VN-rapporteur Albanese intrekken. Dat schrijven 151 Europese oud-politici en diplomaten in een open brief. De Franse minister Barrault eist het ontslag van Albanese... vanwege omstreden uitspraken over Israël. Maar die heeft ze volgens factcheckers nooit gedaan. Het MST-ziekenhuis in Enschede gaat experimenteren met placebo-operaties, meldt Nieuwsuur. Het gaat om patiënten met een afgeknelde darmslagader. De ene groep krijgt een echte operatie en de andere groep een nep-ingreep. De experiment in Enschede moet uitwijzen of opereren bij zulke klachten wel zin heeft. Bij een lawine in Oostenrijk is een Nederlander omgekomen. De man van 71 was met twee anderen bij Fies in Tirol buiten de piste gaan skiën. Volgens de Oostenrijkse politie veroorzaakten ze een lawine. De twee anderen overleefden het, mede dankzij hun lawinepieper. De politie heeft in Vianen een hennepkwekerij ontdekt onder de A2. In een technische ruimte onder de brug over de Lek stonden 180 planten. De brug gebruikte opvallend veel elektriciteit. Bij een controle werd de kwekerij ontdekt. Er is niemand aangehouden. Bij de Olympische finale shorttrack hebben de Nederlandse broers Melle en Jens van het Woud zilver en brons veroverd. In de chaotische race was het goud voor Canada. Bij de vrouwen was er geen medaille voor Nederland. In de finale kwam Michelle Velzenboer ten val. Titelverdediger Nederland werd vierde. Het goud ging naar Zuid-Korea, Italië pakte zilver en het brons was voor Canada. En dankzij de broers van het Woud stijgt Nederland op de medaillespiegel van de zesde naar de vijfde plaats. Het weer vanavond regen en sneeuw.